Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op als je gaat schaatsen. Het is natuurlijk heel tof schaatsen op natuurreis, maar het ijs is vaak nog veel te dun en dus gevaarlijk. Op veel plekken zakken mensen erdoor. Bijvoorbeeld omdat ze op een dun stukje schaatsen of met te veel mensen tegelijk op het ijs staan. In Eindhoven moest de brandweer net iemand uit het kanaal redden. Hoe die eraan toe is weten we niet. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de eredivisie wordt dit weekend niet s'avonds gevoetbald. Volgens de KNVB is het vrijdag en zaterdagavond te koud. De gevoelstemperatuur kan rond de min 15 liggen. Het gaat om twee wedstrijden, die worden nu verplaatst naar eerder op de dag. Utrecht wil als eerste stad in Nederland weer drie horecatenten opengooien. Als proef, om te kijken hoe veilig dat is. Gaat om een restaurant met alleen zitplekken, een restaurant met een bar en een fastfoodtent. Welke drie het worden is nog niet bekend. Het kabinet moet nog toestemming geven. Nederlandse flitspalen hebben vorig jaar samen bijna 3 miljoen keer een foto gemaakt. Dat is 600.000 keer minder dan het jaar ervoor. Waarschijnlijk doordat het door corona minder druk was op de weg. De ijverigste flitspaal staat in Zuid-Holland, langs de N207 bij Waddingsveen. Die was goed voor 37.000 boetes. Soef van 22 heeft in één avond meer dan een ton opgehaald voor het goede doel. Hij is ongeneeslijk ziek en zamelt geld in voor anderen, vertelde hij in de Insta-talkshow FC Avondklok. Als ik er nu weer ben, wil ik dat andere mensen nog geholpen kunnen worden uit mijn naam. Dus eh, mensen die ziek zijn of gewoon pech in hun leven hebben. Veel kijkers waren onder de indruk en doneerden geld. Soef had het niet verwacht. Eh, ja, ik kan nog steeds niet geloven. Ik ben jullie zoveel dankbaar.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 Es vulgar y cuando te lo quito después te los pari. las copas de vino, las libras de mari. Tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Luis Butón ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. En lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga ya yo me enteré.